Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Duitsland heeft de politie acht mannen opgepakt... die verdacht worden van lidmaatschap van een extreemrechtse terreurorganisatie. Volgens Der Spiegel wilde de groep Duitsland in een nazistaat veranderen. Je hoort correspondent Gimbal Duk. Ze zeggen te wachten op een zogeheten dag X... Eh, waarop dat moet gebeuren. En het plan van deze groep zou zijn geweest om op dat moment ja, met gewapend geweld gebieden in Saxe en in Oost-Duitsland te veroveren. En daar zouden zij dan een nieuwe neonazistische staat willen eh, opzetten. Waar ook mensen die hen niet eh, wel bevallig zijn via etnische zuivering uit dat land worden verwijderd. Onder de opgepakte mensen is ook iemand van de rechtse partij AFD. Er is een inval gedaan op het hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam. Dat is gebeurd vanwege een onderzoek naar belastingfraude. Ook een kantoor in Frankrijk is doorzocht, schrijft persbureau Reuters. En het onderzoek is in totaal al twee jaar bezig. De Franse justitie zou ook daarvoor samenwerken met Nederlandse onderzoekers. Eerder heeft Netflix al geschikt in een zaak met het Italiaanse OM. In dat belastingonderzoek betaalde Netflix bijna 56 miljoen euro. Voor de diefstal van vier Andy Warhols in Oosterwijk in Brabant is een verdachte opgepakt. Bij die inbraak afgelopen vrijdag in de kunstgalerie werden zware explosieven gebruikt. En ontstond er ook veel schade. De verdachte van 23 werd opgepakt bij een huiszoeking in Berkel-Inschot. En hij mag nu alleen contact hebben met zijn advocaat. En het was de afgelopen dagen druk in de haven van Driemelen in Brabant. Want daar lag een zeehond. Gewoon lekker te chillen op de zonne op de achterkant van een boot. Ja, speciaal voor de zeehond gekomen, ja. Het komt bijna niet voor. Eh, we hebben wel eens eh, jarenlang gehad dat we veel bevers in het dorp hadden. Maar dit is toch alweer iets anders natuurlijk. Leuk zeehondensafari binnenkort, denk ik, door de Biesbos. Vindt heel bijzonder. Ja, fantastisch. Ja, die zeehond is waarschijnlijk vanuit de Waddenzee of de Oosterschelde naar de Biesbos komen zwemmen. En het weer en nog in het zuidwesten en noorden is het wat bewolkt. Op andere plekken vooral veel zon bij een graad of 14. En morgen wordt het iets grijzer en ook iets kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A10, de ring van Amsterdam... vanwege een ongeluk bij Landsmeer aan de noordkant van de ring. Als het ware met de klok mee, twee rijstroken dicht. Hou rekening met een uur vertraging vanaf de Koentunnel. Hierdoor ook file op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf IJmuiden een uur vertraging totdat je de A10 op kunt.